excuses aan. De binnenstad van Utrecht is vanaf 2000 oude dieselauto's. Het verbod geldt voor diesels die niet voldoen aan de zogenoemde Euro 2 emissienormen. Dat zijn meestal auto's van voor het jaar 2000. Utrecht is de eerste stad in Nederland die zo'n milieuzone instelt voor personenauto's. Een plan om ook oude benzineauto's te weren haalt het niet. De autoverkoop is in oktober flink gestegen. Bijna 37.000 auto's gingen er van de hand. 10.000 meer dan oktober vorig jaar. Een stijging van 37 procent. Volgens de RAI in de BOVAG heeft de opleving weinig te maken met een gestegen consumentenvertrouwen. Maar vooral doordat mensen nog willen profiteren van regels voor subsidie en bijtelling die versoberd zullen worden. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wil dat medewerkers die in de kerk een nieuwe functie krijgen een verklaring omtrent het gedrag overleggen. De kerk hoopt hiermee plegers van seksuele delicten buiten de kerk te houden. De verplichting wordt van kracht voor priesters, diakens, pastoraalwerkers, geestelijken in opleiding en voor vrijwilligers. De strijd tussen Israël en Palestijnse militanten in de Gaza-strook is weer opgeleid. Het was zich het afgelopen jaar relatief rustig, maar nu zijn er weer aanvallen. Bij aanvallen van het Israëlische leger op tunnels zijn vier Palestijnen gedood. Volgens Israël zijn de tunnels een schending van de wapenstilstand... die een jaar geleden met Hamas werd gesloten na bemiddeling door Egypte. Het weer, het is 11 tot 13 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuiden stevig regenen en harder waaien. Morgen trekt de regen weg, maar in de nacht naar zondag gaat het opnieuw regenen bij een stormachtige wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Laren 4 kilometer. De andere kant op voorknopend Muidenberg 2. A9 Alkmaar richting Amstelveen voorknopend Badhoevedorp 3. A13 Den Haag richting Rotterdam voor de afrit Berkel en Reis 3. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 7. Dat komt door een ongeluk op de A20 vanuit Gouda. Daar staat bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht.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 一梦悬。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 stay.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 against the stream, pulling against the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 better.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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

and it's spinning uh, ah, The force from the beginning Love Just some feeling night again. Night again. sand. Barbara Streisand. you. Streisand. Barbara Streisand.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 mille fois que j'ai compté mes doigts. et où t'es, papa?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 funny, funny.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

Nadat een van de slachtoffers vanochtend aan het woord was geweest... bood Janssen Steurs een excuses.